uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het gaat erg goed met de economie, zegt het CBS. In het tweede kwartaal groeide de economie met 3,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat komt door de stijgende export, consumptie en investeringen. Het aantal banen groeide met 51.000, de sterkste groei in ruim zes jaar. Na aanleiding van de gunstige cijfers heeft het Centraal Planbureau de verwachtingen voor dit en komend jaar sterk naar boven bijgesteld. Bij een brand in een pluimveebedrijf in Zwifterband in Flevoland zijn 40.000 kippen doodgegaan. De brand begon in de mestopslag en sloeg snel over naar de kippenschuur. Er staat ook een schuur met mest in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar twee schuren die ernaast staan. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand in Zwifterband is veroorzaakt. In een winkelcentrum in Doetinchem is door een plofkraak een ravage ontstaan. Dieven probeerden vannacht een geldautomaat op te blazen. Door de explosies werd de gevel van een dierenwinkel weggeblazen. De politie in Doetinchem wil niet zeggen of er iets is buitgemaakt. De nabestaanden van de aanslag op het concert van Ariane, Ariane Grande in Manchester krijgen een kwart miljoen pond uit een noodfonds, dat schrijft The Guardian. Bij de aanslag in mei kwamen 22 mensen om het leven. Ook de gewonden krijgen geld. Acteur Daniel Craig speelt nog één keer James Bond. De 25e Bond-film komt in november 2019 in de bioscoop. Dat wordt voor Craig de vijfde en laatste keer. Na de vorige film, Spectre, zei Craig dat hij nooit meer Bond wilde spelen. Nu zegt hij dat dat een dom antwoord was op de vraag die hem twee dagen na de afronding van de opname van Spectre was gesteld. Het weer, de, mos, de mist lost geleidelijk op en dan komt de zon tevoorschijn. Er staat weinig wind en in het noorden kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen en vrijdag meer buien en meer wind en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.